Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Oekraïne wil twee Noord-Koreaanse soldaten die het gevangen heeft genomen... ruilen tegen Oekraïense krijgsgevangenen. President Zelensky zegt in een filmpje op X dat de Noord-Koreaanse militairen zijn verhoord in Kiev. Gisteren werden ze opgepakt in de Russische regio Koersk. De twee zeggen dat hen niet verteld is dat ze in de oorlog tegen Oekraïne zouden vechten. Ook krijgen ze de vraag of ze terug willen keren naar Noord-Korea. Eén soldaat zou terug willen, terwijl de ander in Oekraïne zou zou willen blijven. De brandweer in de VS heeft nog altijd moeite met het onder controle krijgen van de natuurbranden in en bij Los Angeles. Er zijn nu nog drie grote brandhaarden. Meer dan 14.000 hulpverleners zijn op dit moment bezig om het vuur te bestrijden. Negen andere Amerikaanse staten helpen Californië daarbij. Ook Mexico en Canada hebben brandweerlieden naar de VS gestuurd. Verder staan er Amerikaanse militairen klaar om mee te helpen, zegt de Amerikaanse rampenbestrijdingsdienst. Na dit weekend wordt er een nog sterkere wind verwacht in het gebied... die de branden verder kan aanwakkeren. De Duitse radicaalrechtse partij Alternatieven voor Duitsland breekt met de jongere afdeling. De jongere partij staat bekend als extremer dan AFD zelf. Het bestuur wilde eerder al breken met de jonge AFD. Maar om dat voor elkaar te krijgen was een overgrote meerderheid nodig op het partijcongres vandaag. De jongere afdeling zal vervangen worden door een nieuwe die Patriotische Jugend moet gaan heten. In Amsterdam is een man op het dak van metrostation Noord geklommen. Eerder op de avond probeerden agenten hem staande te houden in het centrum van Amsterdam... omdat de man asociaal rijgedrag zou hebben vertoond. Hij botste na een achtervolging op een andere auto. Daarna klom hij op het dak van het metrostation. Rond 11 uur zondagavond is hij door een arrestatieteam opgepakt. Het weer. Vannacht koelt het flink af.